Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een politieagent die vorig jaar op een rijdende trekker schoot, moet voor de rechter komen. De agent schoot tijdens een boerenprotest gericht op de cabine toen die om een politieblokkade heen reed. De politie zou op dat moment hebben gedacht dat de trekker op ze inreed. En achter het stuur zat de 16-jarige Jouke. Hij vertelde tegen het AD dat hij niks begrijpt van het schieten. Ik ben weer gereden, ik heb ze niet gezien, ik heb op filmpjes ook heel duidelijk te zien. Ik stond ook achteraan, dus ik kan ook niet eerder op in zijn gereden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de agent nu voor poging tot doodslag. Wanneer de rechter een beslissing neemt, weten we nog niet. Het kabinet houdt er rekening mee dat er inderdaad veel meer asielzoekers naar Nederland komen dit jaar. Dik 70.000 in plaats van de tot nu toe verwachte 50.000 aanmeldingen. En dat heeft gevolgen, zegt de staatssecretaris. Wij moeten dus niet alleen kijken naar voldoende opvangplekken... maar ook kijken hoe we meer grip gaan krijgen op eh, de, de asielmigratie. En hoe hij dat wil gaan doen, dat horen we later. Te hard rijden of met een biertje te veel achter het stuur kruipen gaat je meer geld kosten. Het kabinet moet bezuinigen en dus kunnen ze wel wat extra geld gebruiken. Daarom gaan alle boetes met 10% omhoog. In Formule 1-fans die moesten er even op wachten, bijna een maand. Maar er is weer gereest. Net was de kwalificatie in Azerbeidzjan. Voor de Nederlandse Nick de Vries was het snel afgelopen, zag commentator Louis Dekker. En het slechte nieuws is dat Nick de Vries, die van tevoren zei... ik moet profiteren van de fouten van anderen. Ja, dat zijn dingen die moet je nooit hardop zeggen. Want hij was de eerste die de muur, om, de muur in ging. En dus leidde dat tot vertraging. Was hij de grote aanstichter, hebben er wel meer fouten gemaakt. Maar de Vries meteen exit. Max Verstappen start zondag vanaf plek 2 achter de Ferrari van Charles Leclerc. En morgen gaan de auto's ook nog het circuit op, dan voor een sprintrace. Krijg je nog het weer bewolkt, met door het hele land ook kans op een plaatselijke bui. Het is 13 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Het gaat om mensen die de besmetting opliepen in de eerste coronagolf. De landelijke publieke omroepen krijgen vanaf 2025 minder geld van het Rijk. De bijdrage wordt verlaagd met 24 miljoen euro. In plaats daarvan krijgt de NPO wel meer ruimte om geld te verdienen met reclames... Het kabinet moet bezuinigen om de gestegen kosten en uitgaven op te vangen. bij de Grand Prix van Azerbeidzjan start Charles Leclerc van Ferrari zondag vanaf pole position. Hij hield Max Verstappen net in een spannende kwalificatie achter zich. Het weer vanuit het zuidwesten droger en wat zon.